Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft een heleboel vragen over het coronabeleid van het kabinet. Er wordt nu in de Tweede Kamer druk gedebatteerd over de aangescherpte coronamaatregelen. En er zijn vooral heel veel vragen, zegt verslaggever Wilma Borgman. Waarom gaan de boosterprikken niet sneller? Waarom mogen jongeren niet in de buitenlucht en op afstand eh, sporten? Waarom worden reizigers uit risicolanden niet verplicht getest? Vragen, vragen, vragen voor het kabinet dus. En ook zijn er zorgen over het openhouden van de scholen en de gevolgen daarvan. Ik snap dat we ons uiterste best doen om ze open te houden. Want we weten wat de gevolgen zijn voor leerlingen en ook hun ouders als ze dichtgaan. Tegelijkertijd vindt de VVD het wel zorgelijk dat we daarmee heel veel vragen van, vragen van bijvoorbeeld de horeca en cultuur. Zeker gezien het feit dat een groot deel van de besmettingen wel bij de scholen zit op dit moment. Het OMT adviseerde het kabinet al eerder om de kerstvakantie te verlengen... om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De Kamer vraagt het kabinet nu om nog eens naar dat ideetje te kijken. Nog een energiebedrijf gaat failliet. Het bedrijf Anode Energie kan de rekening niet meer betalen vanwege de hoge energieprijzen. Het is al het vierde energiebedrijf in korte tijd dat omvalt. Wat er met de 14.000 klanten gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Hoe dat onderzoek er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het is de million dollar question voor jeugdwerkers. Hoe houd je kwetsbare jongeren weg uit de criminaliteit? In Amsterdam is vandaag een nieuwe poging begonnen. Het heet Credible Messengers. Dat zijn jongerenwerkers, psychologen, criminologen en andere professionals die dicht bij jongeren staan. Zoals Rendel. Ik eh, ben ook opgegroeid in een achterstandswijk hier in Zuidoost. En ik weet wat ik gemist heb in die tijd. En ehm, ja, vandaar dat ik kan relaten met de jongeren. Volgens hem denken jongeren soms dat criminaliteit de enige manier is om een beter leven te krijgen. En de credible messengers willen laten zien dat het ook anders kan. Het weer nog. Vanavond nog steeds af en toe kans op een bui. Vannacht niet kouder dan 2 graden. Morgen tussen de regen soms zon en het wordt ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat één file. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam.